nu op Radio 501. In de 501 met Rob de Grill. de band zelf in het kader van het Valentijns muziekalfabet. Vanavond tijdens de Indie 501 Jorden de Tankers met Aletta. En we gaan nu dus alweer een beetje vals spelen, Want eh, Barry zegt, dit liedje past er zo goed bij. Alleen, de band begint met een B en niet het liedje. Nou hebben we wel vaker <laughs> problemen om het spelletje uit te leggen aan Barry, maar vooruit. Babylon Circus, La Cigarette. La Cigarette, après l'amour, ne s'écrase qu'au petit jour. Mais plein le cendrier voulait peut-être dire qu'on s'est aimé. sans une fin. Mais peut-être qu'un jour, mais peut-être qu'un soir, on se retrouvera dans le même train. Histoire de recommencer l'histoire, sans un début, sans une fin. hij zo lekker past. Hè? Speciaal voor Barry, Babylon Circus, La sigarette. Je moet weten, Barry, dat is onze eigen Lucky van uh, eh, 501. Ja, sorry Rob. <laughs> Eh, ik, ben, ik heb hem op Pinkpop gehoord eh, vorig jaar. En dan gaan ze in één keer in de ska-modus. Dit is de, het albumversie. Dus sorry, de, zoek hem even op straks op YouTube. En dan gaan ze in één keer helemaal, net zoals de tankers, helemaal los. En ik heb de hele set gezien. Eh, nou, 70 minuten lang echt één groot feest. Dit was zeg maar de, dit was de wat meer ingetogen versie. Ja, nee, jammer. Wat, eh, Hij past er echt bij. We gaan hem straks even eh, ik dacht, achter de schermen wat, wat, luisteren. Nou, ga, gewoon, ik ga gewoon naar een kamerorkestje luisteren. We gaan straks even achter de schermen naar de goede versie luisteren. Dat is goed. Ga ik nu even de officiële B-inzending voor vanavond van Iris Joost draaien. Het is van Angus en Julia Stone. Hier is Big Jet Plane. en Julia Stone, aangevraagd door Iris. Eh, speciaal voor het uh, Valentijnse muziekalfabet vanavond tijdens de Indie 501. Je kunt nog een aantal letters eh, aanvragen. Onder andere de D en de E, die mis ik nog. Kirsten, Crazy Love op Radio 501. Mindy, ehm, ja, ze wordt eh, onder de indie folk eh, ingedeeld en alweer actief sinds 2004. Eh, zoals aangegeven, er zijn nog een paar liedjes of paar letters die ontbreken in het alfabet. Dat is onder andere de D, die heb ik voor het gemak nu zelf maar even uitgezocht. Maar je kunt nog even insturen voor de E, kan via de chat, is misschien wel het makkelijkste denk ik op radio501.nl. Ehm, en dan gaan we daarna verder met de inzendingen van de F, G en H. Eh, I, J en K mag je ook nog eventjes over eh, nadenken. Maar die letter D dan. Ik heb gekozen voor de Cooks. Hun meest romantisch liedje. Hoewel romantisch, heel romantisch is het natuurlijk niet als je vraagt... Do you wanna? Ah, Google Forever is net even iets te laat met zijn eh, d day-inzending. Eh, Hij kwam met Aerosmith, Dream On. Inderdaad, een hele goede keuze, Google Forever. Ehm, we zitten denk ik toch dan een beetje met die vertraging hier eh, die internetradio in zich heeft. Omdat ik de day-artiest al ingestart had, of het liedje al ingestart had, terwijl jouw inzending nog binnen moest komen op de website. Letter E heb ik nog niet zien staan in de chat. Ehm, is ook niet eerder op de dag aangevraagd. Dus die doe ik eh, lekker ook uh, zelf eventjes. Zo jammer dat deze man op eh, mijn 28-jarige leeftijd al is overleden. Hier is de enige echte Jeff Buckley op 5 lane. Everybody here wants you. 29 pearls in your kiss, a singing smile. Coffee smell, lilac skin, your flame. Nine Pearls in your kiss, a singing smile Coffee smell of lilac skin You're flirting me ah. stranger in this town. You're free with me. And our eyes locked and outcast love. I sit here proud. Even now you're undressed in your dreams with me. dream Suggestie van mijn kant omdat de 1 e nog niet was ingevuld. Jeff Buckley, Everybody Here Wants You. Inmiddels aanbeland bij uh, de letter F. En uh, die komt van Iris Joosten. 501. Het is Daniel Lanois en Fire. My angel, I promised her we'd be dressed in a cloud. Standing on pillars of fire, singing out loud. shot from truth and love, not darkness. With the moon under your feet, where birth goes on and rides terror, my shine will be complete with your fire. your fire. My tremolo, you're my fire. Ever so softly it grows when you don't wear your armor, crushing the burden and confusion sour trembling high on every leaf, raining light down on your belief. Oh, my angel, unburdened by the rain. tremolo. You're my fire. Don't take away my shine. My shine is all I have. My heat, my love, my beauty, and my glad. It worries me sometimes that I want love and live a life of sad. My tremolo, sweet baby, my fire, my desire, fire. ingetogen fire van Daniel Lanois, aangevraagd door Iris uh, Joosten. Dan zijn we aanbeland bij de letter G. En uh, dat is een uh, liedje van niet zo heel erg lang geleden, aangevraagd door Casper.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 competition. You only knew in five months. Besides, he drink too much and smoke too many blunts. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Mm. Still, he can't stop me from having daydreams tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow I lead. Hey, love. at the payphone, about to make a call. I had a vision, it was me on the other end, telling you come by, and then you walked in. I touched you gently with my hands. We talked about travel in the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more. We experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, you won't come true. We never even spoke, and your man Sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time. Yeah. Doors. Hij wordt de Love Doctor ook wel genoemd. Dus dit is uh, Specky na zijn bekkie. Je Hey Lover van LL Cool J en eh, Boys uh, eh, to Men. En ochtend heb je de sample ook wel herkend als van de hand van Michael Jackson. Zou best eens zou kunnen zijn dat Michael Jackson daadwerkelijk ook nog voorkomt op eh, deze avond in de vorm van een liedje. Inmiddels aanbeland bij de letter I. Ehm, ja, zoals ik al in de chat schreef, de letters I, J en K staan nog open. Maar natuurlijk heb ik wel al zelf daar wat liedjes eh, voor bedacht. Mocht je echt voor de J en de K op een eh, idee komen, schroom niet en zet het even in de chat. Dan draai ik die in plaats van mijn eigen keuze. Maar voor de letter I kwam ik uit bij live. Hier is I Alone. measure these things by your grace. I sank into Eden with you, alone in the church by and by. I read to you here, save your eyes. You'll need them, your boat is at sea. Your anchor is out, you've been swept away smartest of teachers won't hesitate. By your eyes Eh, nog open stond. Just Around the Corner van Cock Robin. En daarvoor hadden we de letter I gedraaid. En dan gaat de notenbenen die man eh, die een beetje kriebels kreeg van eh, deze dag. te veel liefde. Arwin vraagt dan de letter I aan. Hebben we lang gedraaid, Arwin? de letter K zijn we nu bij aanbeland. Die stond ook nog open. Um, kinda like ours. Hier is PJ Pacifico weer op vijf een keertje. We're now in session. And all this time before, we were left guessing. pictures show that we made it through the opening lines and we made it through the first scene. We drew up our own little ending and just forgot about the conflict in between. So you can alright. You can all give it your amount of stars. You can all sit through other new romances. But when you get to where the true ones are, they're kinda like land and all that we had known. We both confessed and were heavenly blessed with a love story all our own. It's a romance, a comedy, a horror show with love scenes. And after school special sometimes like though our saga sold and it went straight out to video. And all the previews are yours and mine. So you can all write your own reviews. And you can all give it your when you get to where the true ones are. They're kinda like ours. We made it through the opening lines and we made it through the first scene. just blew off all the conflict in between. So you can all write your own reviews. And you can all give it your amount of stars. You can all sit through other new romances when you get to where. kinda like DJ Pacifico. Kinda like ours, eh, de letter K in het valentijnse eh, Valentijns eh, muziekalfabet. En Kirsten die had twee inzendingen ingestuurd voor de letter L. Case Choice en Rob Murphy. Dus ik heb mij even in de chat gevraagd welke hoor je het liefst. En de keuze is toch op Rob Murphy gekomen. Hier is hij dan met Love in Abundance. liedjes. Ook de opnames klinken, klikken perfect. Van Rob Murphy, Love in Abundance. Maar hij heeft er ook voor geleerd, hè? Deze komt ook nog binnen. Ik, begin, ik start hem eventjes overnieuw, want uh, eh, daar moet ik even een verhaaltje bij eh, vertellen. My Funny Valentine is eh, binnengekomen als suggestie voor het Valentijns muziekalfabet. Natuurlijk helemaal logisch. Er werd gevraagd om eh, de versie van eh, Rita Reis. Maar dan ben ik toch weer een beetje eigenwijs. Er is bijna nooit een mogelijkheid eh, voor mij om mijn grootheld Frank Sinatra te draaien op uh, 5 Lane. Dus ik maak, als u het niet erg vindt, even van deze gelegenheid gebruik. My funny Valentine Sweet comic Valentine You make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak. Are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay. Today is Valentine's Day. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Day is Valentine's Day. My Funny Valentine op Valentijnsdag. Frank Sinatra op Radio 501. Kind van de jaren 80, Robert Stevens. Hij kwam aan met uh, In Excess als en suggestie.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 Kijk op antistollingspas.nl en voorkom complicaties. Bart Obraat, ambassadeur Trombose Stichting Nederland. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV Stijl is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live action vanuit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Ik ben Joop en ik heb artrose. Dat is een vorm van reuma. Het beperkt me vaak in mijn dagelijks leven. Extra beweging helpt, maar het gaat niet altijd door de pijn of stijfheid.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 Daarom is hij natuurlijk ook plaat voor je hoofd. Ja, het tweede uur van de Indie 501. We gaan eh, beginnen met de restant van het Valentijns muziekalfabet. Letter O stond nog open. Ehm, ja, jullie hadden alle ruimte om eh, een suggestie daarvoor eh, in te sturen. ook vanavond nog in de chatbox. Hij is helaas niet gebeurd, maar stiekem ben ik er wel blij om. Want ik wil mijn O-suggestie heel graag met jullie delen. Het is roastbeef. Hier is ze met onder invloed. jaren niet uit de kast gehad. Het album van roosbeef. Ze willen wel je hond aaien, maar niet met je praten. Het is onder invloed. In het kader van de Valentijnsdag. Ik zei het al, misschien komt Michael nog eventjes voorbij. Nou inderdaad, bij de letter P. Pretty Young Thing. Er worden allerlei suggesties in de chat eh, gezet van artiesten. Maar we zijn op zoek naar liedjes. alleen. Volgens mij wordt hij ooit nog eens ergens burgemeester. Queen of California hoorde je in het kader van het Valentijns muziekalfabet. Letter Q zijn we aanbeland. Eh, ik, vraag, ik heb nog gevraagd aan de chat of hij lekker is. Daar heb ik nog geen antwoord op. Misschien komt dat eh, zometeen nog eh, binnen. Gaan we ondertussen verder met de R-suggestie. die is weer van mij in hand, want er is vreemd maar waar geen R-liedje aangevraagd. Terwijl dat toch niet zo'n hele ingewikkelde letter normaal gesproken is, muziektechnisch gezien. Ehm, ik heb gekozen voor een R-combinatie. Het roeie kliet. Hier is Roanesse. echt 36 jaar. Ik was niet dat daar nog bestond. Ik zal en zij zo jong. Zee kwam op de fiets voorbij en lachte tegen mij. Dat rode kleed, die rode mond stond vastgenageld aan de grond. Ik kleurde langzaam in de zon, de lente die Riegel niet meer in een volle bek en een mond zo groot. Geluid kwam er niet uit, maar hoop, wat nou? Zonne mooie naken verrubbing niet meer goud. is wol, echt wol. maar een keer per jaar. Ik was niet dat dat nog bestond, ik zal een zee zo jong. Zij kwam op de fiets voorbij en lachte tegen mij rode kleur, die rode vaas vastgenageld aan de grond. Kleurde langzaam in de zon, de lente dit begon. Een jaar en zag ik er terug, maar ze fietste vulste vlug. Ze had je rode kleur niet aan, liefde van de baan, Zal een Zee zo jong. Zee kwam op de fiets voorbij en lachte tegen mee. Dat rode kleed, die rode mond, stond vastgenageld aan de grond. Ik kleurde langzaam in de zon, de lente die ik was eh, even bang dat ik het volgende liedje in het Engels eh, aan moet kondigen. Maar eh, ik begrijp dat Rob Murphy even andere dingen te doen had. Dus dat hij op dit moment niet luistert naar Radio 5 alleen, Kan ik hem lekker gewoon in het Nederlands aankondigen. Het is Richard Hawley, aangevraagd door Rob Murphy. Die we ja, vorige uur ook nog gedraaid hebben als verzoekje van Kirsten. Met Love in Abundance. Hier is Richard Hawley speciaal voor Rob dus. En Seek It. Voordat hij wel luistert, snapt hij er helemaal niks van. We hebben ondertiteling. De letter S in het uh, eh, Valentijnse muziekalfabet bij Radio 5 alleen. Richard Hawley, gevraagd door eh, Rob Murphy. Ik heb hem voor de zekerheid maar even getwitterd dat eh, zijn request dus wel gedraaid is. Um, natuurlijk allemaal leuk en aardig zo'n Valentijns muziekalfabet, maar er moeten ook andere dingen gebeuren. Ik heb alweer de strenge donderdiscredactie in mijn nek hijgen dat ik toch wel weer even de donderdisk moet draaien. Ze hebben een leuk toepasselijke uitgekozen voor deze Valentijnsdag. When Love Goes to War. Hier is Nona Hendricks de donderdisk. Dit is de donderdisk van Radio 501. Daverende donderdag. Begint wel een beetje zoals Jimmy, hè? Oh, oh, oh. De donderdisk. Religion has a finger, got it on trigger of a gun. Religion isn't anger, but it's a killer in the hands of some. Everywhere I look, there's a pusher pushing God's on me. In our hearts, in our minds, on TV and online. And it's killing Come. even een octaafje of twee. Hè? When Love Goes to War, de donderdisc eh, voor eh, vandaag van uh, eh, None Hendricks op Radio 5 Lane. Kirsten meldt in de chat dat we op dit moment ook beluisterd worden in Australië. Omdat wij Rob Murphy draaien, zijn ze in Australië ook helemaal gek van hem. Nou, als het goed is hebben we op dit moment iemand aan de telefoon uit Australië. Hi, this is Matt from Down Under. You're listening to my favorite radio station, Radio 501. We hebben fans over de hele wereld, ook in Australië. En eh, bijvoorbeeld ook eh, Duitsland, eh, daar zijn we ook bijzonder populair. Hallo, ik ben Frits. Ik kom uit Duitsland en ik luister altijd naar Radio 501. Maar ik wil nog even het begin van die uh, donderdisc tevoorschijn toveren. Want ze heet dan Nona Hendricks. Je schrijft het een beetje anders, maar zou ze misschien toch familie zijn? Als je luistert naar het begin van het nummer, denk ik dat ze gewoon een rechtstreekse afstammeling van Jimi Hendrix is. Wat heeft die man allemaal uitgesproken? Donderdisk. Dit is de donderdisk van Radio 501. Daverende donderdag. Hoor je dit? En als je dan dit hoort van Jimmy... Ik hoor het verband al hoor. Zullen we een stukje Jimmy doen tussendoor? The Voodoo Child. genoeg Jimmy voor eh, vanavond. We gaan verder met het Valentijns muziekalfabet. Um, ja, deze is dan aangevraagd door mijn uh, oudste zoon. Eh, dan zul je wel horen dat het een iets andere muziekstijl is waar ze tegenwoordig van houden. Hier is Will I Am samen met Eva Simons. This is Love. Gaat volgens mij echt over liefde, papa, dit. Nou, ik ga luisteren.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 Oh ja, This is Love van uh, eh, Well I Am en eh, Eva Simons. zijn een leuke tweet van Ruud Houweling van Cloud Machine. Valentijnsdag en de enige post is van de Belastingdienst. Ruud, ik denk dat ze dan echt heel erg veel van je houden. Inzending van Kirsten, The Counting Crows. Tonight's the night, today's my day. I should hang it all on display. Yours is just a loser sleep forever. clear blue sky. When the feeling came, I felt like getting high. With no sense to try to find my peace of mind. van het meest recente album van de Counting Crows. Ik dacht dat dat een coveralbum was. Ik kan alleen niet zo heel snel eh, ontdekken van wie het origineel is. Ook best lastig als het liedje Untitled heet, eh, om dan eh, op te zoeken wie het heeft eh, geschreven. Eh, letter X staat ook nog open voor vanavond. En dat mag een liefdesliedje zijn waar een cijfer in voorkomt. Ik heb zelf een, echt een hele vieze track uitgekozen. Dus als jullie een betere suggestie hebben, een liefdesliedje waar een cijfer in voorkomt. Dat mag dan echt een getal zijn, maar het mag ook als een woord eh, geschreven zijn. Daar ben ik eigenlijk nog wel naar op zoek. Gaan we ondertussen gewoon eventjes verder. Het is namelijk al 13 minuten voor 10. Nog eventjes NGO staat weer voor de deur te kloppen om ja, te starten met zijn geluid uit de bunker. Jouw wekelijkse Porsche Hiphop op Radio 5 De eh, V-suggestie, hij komt van eh, Nico Druif. Hij heeft een contrabas, daar zeg je u tegen. En hij koos voor Steve Earle. Hier is Valentine's Day. I come to you with empty hands I guess I just forgot again I only got my love to send on Valentine's Day. I ain't got a card to sign. Roses have been hard to find. I only hope that you'll be mine on Valentine's Day knew it. I swore that I wouldn't forget. I wrote it all down. I lost it, I guess. There's so much I wanna see. But all the words just slip away The way you love me every day It's Valentine's Day net even uitgerekend. Eh, ik heb nog negen minuten voor vier liedjes. Ik denk dat dat niet gaat lukken. Dus dat ik eh, Gio eventjes eh, lief moet aankijken of ik een paar van zijn hip-hop minuutjes mag lenen. Letter W stond ook nog open. Daar kon ik er maar eentje bij uitkiezen natuurlijk. De enige echte. Ik denk wel de meest romantische videoclip die we kennen. Hier is Chris Isaac en Wicked Game. suggestie van uh, Kirsten in de chat om eh, de letter X misschien over te slaan, omdat we een beetje in eh, tijdsnood zitten. Maar nee, dat vind ik ook weer zoiets. Je komt met een mooie suggestie, een mooi cijferliedje om te draaien op de positie van de X. Hij is van Brian Adams, Cloud Number 9. elkaar is maar een uurtje liedjes. Heb ik dan zoveel eh, gesproken? Letter I, aangevraagd door Iris Joosten. Paul Weller in You Do Something To Me. is ook net in de studio gearriveerd. Ja, ik eh, dacht ik, eh, ik rek het eventjes eh, voor je met de nieuwe single van, van Drake. Slow Jam, You Do Something To Me. En ik heb nu nog even de nieuwe single van Extins. Nee, dit is de Z-suggestie. De kick zegt dat je van me houdt. En ik wens jullie een fijne avond verder nog. Volgende week ben ik er weer. Misschien moeten we dit vaker doen, zo'n themaavondje. Laat me weten wat je ervan denkt music at radio501.nl thing.